Dit is het nieuws van NOS op 3. Hoe gaat Israël reageren op de drone- en raketbeschietingen van Iran... die afgelopen nacht bijna volledig werd afgeslagen? Het oorlogskabinet van Israël praat er vanmiddag over. Andere landen, zoals Amerika, hopen dat Israël niet terugslaat. En als het aan Iran ligt, blijft het ook bij de aanval van afgelopen nacht die was al enorm, zegt defensiespecialist Peter Weininga. Het was eh, een aanval met ongeveer 320 projectielen. Dat is een grotere aanval dan Rusland ooit in staat is geweest op Oekraïne uit te voeren. Dus dat zegt wel iets. Aanleiding voor de beschietingen van vannacht was de Israëlische aanval op de Iraanse ambassade in Syrië vorige maand. Als Israël opnieuw aanvalt, dreigt Iran met een nog grotere aanval. Later vandaag is er veel diplomatiek overleg, onder meer in de VN-veiligheidsraad. En ook de leiders van de G7-landen praten over een verklaring over de aanval van Iran. KLM heeft voor vandaag de geplande vluchten van en naar Tel Aviv geschrapt. Ook andere toestellen moeten een ommetje maken, want vliegen over Israël en Iran doet KLM vandaag niet. In Pakistan zijn bij flinke onweersbuien 29 mensen om het leven gekomen, meldt persbureau DPA. De meeste slachtoffers stierven nadat ze door de bliksem waren getroffen. Zo werden boeren tijdens de oogst op hun akkers verrast door het onweer. De komende dagen zijn er daar meer onweersbuien voorspeld. En wie gaat trouwen en op het budget moet letten... kon gisteren terecht in het Vlaamse Lommel. Tweedehandswinkel De Kringboutique was omgetoverd tot trouwzaak. Mensen konden er voor een spotprijsje trouwschoenen kopen... maar ook kostuums, kleding voor bruidsmeisjes en jongens... en natuurlijk jurken. En die had je dan al voor 25 tot 125 euro. We hebben deze morgen hebben mensen gehad uit Antwerpen die het in de krant gelezen hadden. En die zijn speciaal langs hier gekomen en die hebben twee jurken gekocht. Ze konden niet kiezen, dus hebben ze er dan maar twee gekocht omdat de prijs zo democratisch is. Al waren er ook mensen die ze gewoon even wilden passen is wel een, eh, mooie jurk die ik heb gezien en ook een mooie veil. Dus. Maar je gaat hem niet voor de zekerheid al meenemen? Nee, nee, nee. Trouw zit er nog niet meteen in? Nee, moet nog iemand zoeken. Dus. Kringloopwinkels krijgen vaker trouwspullen binnen... maar ze worden niet vaak bij elkaar gebracht... zodat je echt wat te kiezen hebt. Met de actie wilden ze er in Lommel een echte beleving van maken... voor mensen die willen trouwen. Dan nog het weer. Eerst veel bewolking, maar in de middag schijnt de zon. Het blijft droog en het wordt 11 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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

bij de live-uitzending van ZFM Jazz. Wij gaan vandaag door tot eh, een pakweg eh, het concert afgelopen is vanmiddag in de krocht. Dus eh, als je van jazz houdt, zit je goed. Maar we draaien gevarieerde muziek. En we begonnen deze, het, eigenlijk al het derde uur met Lauvi, een IJslandse jazzzangeres... die een cd gemaakt heeft met een groot symfonieorkest. A Night at the Symphony. Mooie muziek. En als ik Lauvi gedraaid heb, dan moet ik altijd een beetje denken aan Peggy Lee. Dat is een rare combinatie, maar dit is wel een grappig nummer van Peggy Lee. Het doet Link Song. Why don't you join the group? It's better than being a party poop. much, I'll doodle some more. Ja. Ja, dan gaan we snel verder met eh, een dame die ook eh, vaak in de krocht heeft eh, gestaan. V. Klaassen met een nummertje Sailing. En dat kennen we allemaal. Volgens mij is het uit de, van Christopher Cross, als ik me niet vergis. Sailing, V. Klaassen. V. Klaassen was dat met uh, Sailing. Blijven we even bij de vocalisten. Humphrey Campbell. Die zou hier eh, eigenlijk in de krocht eh, optreden een aantal maanden geleden. Maar dat kon niet doorgaan. Hij bleek ernstig ziek te zijn en helaas is hij ons ontvallen. Ik heb hier het nummertje... het welbekende nummertje Roundabout Midnight. Humphrey Campbell live met de Toon Roos op saxofoon. dat we gaan switchen naar de, studio, of eh, naar de theater De Krocht in Zandvoort. Wij zitten hier nog in de studio, maar we plaatsen ons ook zo naar eh, De Krocht. Ik hoop dat het allemaal goed gaat. We gaan het eh, bezien. Ehm, hier komt de switch live naar Theater De Krocht. geen onder, die radio. Nee, ik ook niet. welkom, beste luisteraars, naar het vervolg van deze uitzending live vanuit de Krocht. Theater de Krocht hier in Zandvoort. Dank aan collega's Edward en Auko voor de eerste twee uren vanuit de studio aan de Tolweg. En nu bent u dus aangeland in Theater de Krocht... waar vanmiddag om half drie het jazzconcert gaat plaatsvinden. de laatste van dit seizoen met een tribute to Art Blakey en een tribute in set 2 to Clark Terry. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik zal samen met eh, collega Jeroen eh, de tijd vullen eh, totdat we live op tv gaan met het programma Vanuit de Krocht. Dat is rond 2 uur vanmiddag. En anders dan aangekondigd. Eh, de uitzending op tv wordt niet via YouTube gedaan... maar uitsluitend op het eh, lokale tv-kanaal van ZFM Zandvoort. Terwijl ik mijn introductie spreek, luistert u op de achtergrond naar het trio Johan Clement. Vaak hier in de krocht gespeeld. In 2006 was hij er, in 2017... En deze live-opname vanuit de krocht hoort u Johan op piano. Bijlen Erik Timmermans, de bedenker van eh, deze concertserie, op bas. En Erik Koger op drums. Een opname van 21-10-2017. Het is de Oscar Peterson Classic You Look Good To Me. Luistert u lekker verder. Ja, en dat was You Look Good To Me van Oscar Peterson. En eh, hier gespeeld dus door Johan Clement Wijlen, Erik Timmermans en Erik Koger. Een uh, ander eh, artiest die we vaak in de krocht gezien hebben, dat is Cor Bakker. En hier samen met Louis van Dijk, die ook in de, kok, in de krocht vaak heeft opgetreden gaan we luisteren van de cd Windmills of Your Mind naar Song for Louis. En eh, Cor en Louis worden bijgestaan door Edwin Corsilius op bas, Frits Landersbergen op drums en Jeroen de Rijk percussie. Song for Louis. Ja, toch een van de heerlijkste cd's moet ik zeggen eh, van eh, Louis samen met Cor Bakker. We hebben ze alle twee hier in eh, de krocht vaak zien optreden. Met de onvolprezen Edwin Corsilius duidelijk hoorbaar op de bas. Dan gaan we door met een, een andere zangeres die hier ook heeft opgetreden. De laatste keer dacht ik in 2017. Ik heb het over Fee Klaassen. V. die hier wordt begeleid door Olaf Poltzien op piano, Peter Tiaas op gitaar en Ingmar Heller op bas. Het is een eh, opname op Challenge Records uit 2015 van de cd Luckchild. Luistert u naar een echte bekende folksong uit eh, de Verenigde Staten ten tijde van de burgeroorlog, Shenandoah. 无限。 En dat was de zoet om met Willem Duis te spreken, stem van V. Klaassen. Eh, een andere zangeres die we veel in de krocht gezien hebben is natuurlijk Joke Bruis. En ik heb van uh, Joke op dit moment een uh, nummer klaarstaan. Dat is Taking a Chance on Love. het komt van de CD Live A Young at Heart. En eh, het is in een big band bezetting. Uh, eh, Joken natuurlijk zangend, zingend. We horen ook nog als solist eh, Max Jonata op de Noorsax. En verder de North Sea Big Band onder leiding van Frits Landersberger. Luistert u naar Taking a Chance on Love. I go again. I hear the trumpets blow again, all aglow again, taking a chance on love. Here I slide again, about to take that ride again, starry-eyed again, taking a chance on love thought that love was a framework I never would try But now I'm taking that game up And the ace of hearts is high Things are mending now I see a rainbow blending now We'll have a happy ending taking a chance on love. chains on love. Now I prove again that I can make life move again. I'm in a groove again, taking a chance on love. i better kiss your foot goodbye On that ball again I'm riding for a fall again I'm gonna give my all again Taking a chance, taking a chance, taking a chance En dat was Joker Bruis, Taking a Chance on Love. En u hoorde al een paar bongo's en dat was de intro voor een eh, volgende groep die we hier over de vloer hebben gehad in de krocht. Waar inmiddels alle muzici van vanmiddag al zijn binnengekomen. En die staan hier en daar een babbeltje aan de bar te maken met voorzitter Hans Rijmers. Eh, wij gaan nog even rustig door met plaatjes draaien en... Eh, ik heb wat voor me staan dus van het Rosenberg trio. En dat is dan eh, Stocello op eh, solo-gitaar, Noesje op rhythm gitaar en Nonny op gitaar. Het is van hun eh, cd Gypsy Summer uit 1991. Luistert u naar Entere dos Aquas. Thank you. Ja, en eh, zo sterven eh, de klanken van eh, het Rosenberg trio. Maar komen we nu alweer toe aan een volgend nummer. En dat is Taking... Nou, wacht even. Nou moet ik even... Ik heb dit nummer even nodig. deze Summer Wind, nummer 9. Ja. Zoals u ziet, ik heb nog wel wat technische assistentie nodig, want we werken hier met andere apparatuur. Het is af en toe nog even technisch een beetje freubelen. Gelukkig is eh, onze grote technische man Leon mij eh, regelmatig eh, van dienst. En inmiddels heb ik opgestart een nummer van André Vrolijk... die ook hier vaak in de krocht is opgetreden. van de cd Getting Sentimental draai ik het nummer Summerwind. En we horen ook nog Frits Landersberg op vibrafoon, Martin Oster gitaar, Edwin Corsidius bas en Gijs Duikhuizen drums. Summerwind.

Thank dat waren de klanken van eh, onze vriend André Vrolijk. Eh, ja, we blijven bezig met de artiesten die hier in eh, de krocht hebben opgetreden. En dat heb ik nu klaarstaan. Niemand minder dan Rita Reis. Rita Rijns, die eh, heb ik een nummer uitgezocht. Ze was hier voor het laatst in 2011 trouwens. Van eh, een van haar allerleukste latere cd's vind ik The Lady Strikes Again. Met Cor Bakker op piano, Ruud Jacobs op bas en Frits Landersbergen op drums. Luistert u naar I'm Beginning to See the Light. cared much for moonlit skies. I never winked back at fireflies. But now that the stars are in your eyes, I'm beginning to see the light. I never went in for afterglow or candle lights on the mistletoe. But now when you turn the lamp down low, I'm beginning to see the light used to ramble through the park, shadow boxing in the dark. Then you came and cast a spark. That's a four on five now. I never made love by lantern shine. I never saw rainbows in my wine. But now that your lips are burning mine, I'm beginning to see the light. watch for moonlit skies. I never winked back at fireflies. But now that the stars are in your eyes, I'm beginning to see light. I never went in for afterglow or candle lights on a mistletoe. But now when you turn the lamp down low, I'm beginning to see light. Used to ramble through the park, shadow boxing in the dark. Then you came and caused a spark that's a furrow on fire now. I never made love, but I never I never saw rainbows in my wine, but now that your lips Ja, I'm beginning to see the light. Nou, dat eh, zien we hier in Zandvoort ook. Met stralend weer. Wel fris, maar een heerlijk zonnetje. Oké, nou we het toch over zonnetje hebben. Wat eh, is er een mooie, mooiere titel dan eh, Summertime. En sommigen van u zullen zich dat misschien herinneren. In ik dacht ja, in 2022, alweer twee jaar geleden, was uh, Michael Varenkamp hier eh, in de krocht met eh, zijn Legends. Fantastische middag was dat, een ode aan Louis Armstrong. En van de cd die hij daar ook over heeft uitgebracht, gaan we dus luisteren naar zijn interpretatie van Summertime. Ja, dat was Summertime eh, met de Legends van Michael Varenkamp. En de zangeres die je hoorde was Joy Wilkins. Eh, dan gaan we naar een ander nummer. En dat is Laura Fiji. Laura was hier nog in 2022 in de krocht. Maar ik heb een opname gezocht eh, die al wat eerder is gemaakt uit 2003. Waar Laura Fiji optrad in de wereldberoemde jazzclub Ronnie Scott's in Londen. En naast Laura eh, zingend eh, horen we de top tenorsaxofonist uit Nederland Jan Menu. Hans Vromans op piano, Maarten van der Grint op gitaar, Koos Riers op bas en Mirjam van Dam op drums. Een fantastisch eh, clubje bij elkaar. En eh, Laura gaat zingen voor ons Almost Like Being in Love. This has been a great evening for me. Almost felt like I was in love. En dan heb ik nu klaarstaan eh, ook een graag geziene gast in eh, de krocht. En dat is eh, Tom Beek. Tom Beek, fantastische saxofonist, was hier in 2007 en nog verleden jaar was hij ook weer hier. ik heb een nummer uitgezocht van zijn CD White and Blue, waar Tom op tenor